Gebeurde afgelopen weekend toen Cambuur tegen SC Heerenveen speelde. Ook ging er een steen door de ruit bij een supportersbus van Heerenveen. Maar ook vernielde railschoppers, een politieauto en gooide met stenen naar agenten. Het kabinet wil dit jaar nog geen boeren dwingen om te stoppen met hun bedrijf. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof kijkt eerst wat bedrijven uit eigen beweging gaan doen. En pas in een volgende fase gaan ze kijken of ze eventueel boeren moeten dwingen. Maar dat zal pas na dit jaar zijn. Wie bij de Europese Commissie werkt mag geen TikTok meer op zijn mobieltje hebben. De app is in Chinese handen en de EU is bang dat China via TikTok kan meeluisteren. In de Verenigde Staten is de app sinds vorig jaar al verboden op alle mobieltjes van mensen die bij de overheid werken. En hij kreeg al 23 jaar cel, de Amerikaanse oud-filmmaker Harvey Weinstein. Een paar jaar geleden werd hij door veel vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. En dat startte de MeToo-beweging. En er komt vandaag nog eens 16 jaar cel bij voor verkrachting van een model. Dat zij 20 jaar na die verkrachting wordt geloofd door de jury... is volgens deze Amerikaanse verslaggevers een belangrijk signaal. With at least uh, one of these witnesses, the jury is saying yes, we believe her, even though it's been so long, even though you know there isn't a lot of corroborating evidence for what this witness and other witnesses were saying, they believe her. And I think that's really important for women across the nation and across the world. Omdat Weinstein inmiddels 70 is en niet meer fit, zal hij zijn hele leven in de gevangenis blijven. Het weer, er kan nog wat regen vallen en het koelt flink af. Morgen regen, maximaal 9 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. This is your weekly fix of country bluegrass, Americana, and a little bit of folk. From around the world. Ja, je hebt van die platen, daar word je al zo vrolijk van bij het gehoor van de eerste klanken. En dat heb ik dus onder andere bij dit nummer van Sugarland, Something More. En Something More, ja, dat hebben we ook in de show, hè. Want de National Radio Show staat weer klaar voor je twee uur lang country, folk, Americana en eh, bluegrass. En de playlist zit zo bomvol dat ik heel snel verder ga met de nieuwste single van de Appalachian Roadshow. Dit is Ballad of Kidder Cole. My name is Felix Eugene Alley. got a gal in Cassius Valley. She's the joy of my soul. How I love that kidder cold. I don't know, but it's all my chance late last fall when I went to the dance. The boys and girls all fell in line, but Charlie Ryder beat my time. it's alright. Just because confounded soul today all out with Kidder Cole. That's all right. Hey, Kidder Cole is the prettiest girl I know I've seen, and it's why walking. But I'm going back to the valley and I'll dance with Kidder through every set. Hey, Kidder Cole's the prettiest girl in all I've seen in this wide world. Dat was de nieuwste single van de Appalachian Roadshow en The Ballad of Killer Cole. We gaan voor de eerste keer naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Australië voor country pop van de duo Alexis en Susie. Ze stonden onlangs op het Tamworth Country Festival in Australië en deze nieuwe single doet het heel goed in de hitlijsten daar. Dit is Roll Out of This Town. Well, there's nothing like the feeling I get running through my veins. I got my bags, my guitars packed. I'm on the road again. I'm gonna roll, roll, roll. Roll out of this town. Far from home, my tangling bones. Coming around the bend. kicking up that red dirt on the country roads again. I'm gonna roll, roll, roll. Roll Right out on that highway is where my heart is found. Singing at the top of my lungs with the windows down. I'm gonna roll, roll, roll, roll, roll out of this town. The road winds like a river runs, always moving on. I wrote it in a letter I'll be a long time gone I'm gonna roll, roll, roll digitale brievenbus in eh, zending in deze show. En verderop hoor je natuurlijk nog veel meer digitale brievenbus in zendingen. Nu gaan we naar muziek van Crosby, Still, Nash Young. Op 18 januari jongsleden overleed David Crosby, een van de leden van deze legendarische formatie. Ik heb dit nummer wel vaker op de playlist staan, omdat ik hem ontzettend mooi vind. En deze keer heb ik dat ook weer gewoon gedaan als eerbetoon aan David Crosby.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 Ik ben weer in mijn mapje met eh, bijzondere duetten gedoken. En er kwam deze uit naar boven. Ronnie Milsap en Jason Aldean en Prisoner of the Highway. Muziek van de maandartiesten Rascal Flatts dan nu voor je klaar. In 1999 kwam het album Feels Like Today uit. En het album werd geproduceerd door Mark Bright en Marty Williams. En op dat album vind je dit nummer. Dit is Fast Cars and Freedom. Dit zijn de Nashville Maandartiesten. onze maandartiesten eh, Rascal Flatts uit 1999 hoorde je Fast Cars and Freedom. En nu gaan we even terug in de tijd naar 1975 voor een nummer wat voor het eerst werd opgenomen door de Everly Brothers. Maar het was Linda Ronstadt die er in 1975 in Canada en Amerika een nummer 1 hit miscoorde. Dit is When Will I Be Loved? Caught by the rain, driven by the snow I'm drunk and dirty, don't you know But I'm still willing if you give me you need dat was de formatie Tipjar met Garden Party. En over Tipjar gesproken, volgens mij hebben jullie een aankondiging, toch? Klopt toch? Hallo, ik ben Arianne. En ik ben Bart van Tipjar bij Nashville Radio Show. Wij zijn een van de bands die 26 maart optreden op Flat Mountain in Bergen op Zoom. Het nieuwe festival dat een podium biedt aan de beste Nederlandse folk- en Americana bands. Voor informatie kun je gaan naar flatmountainfestival.nl. Hopelijk tot dan. Tot dan. Nou, dag. dag jongens, tot dan. Tip jar was dat met de aankondiging van, de flat, van het Flat Mountain Festival. Gaan we nu verder met nieuwe single van Victoria Eman. Dit is Half Shame. You had a good marriage, but you weren't satisfied. You kept on cheating, till it was destroyed. Then you had she's to blame. There's a place you deserve in the hall of shame. Yes, you deserve to be in the hall of shame. They should ride this right above your name. Cause you you decide dat was de nieuwste single van Victoria Eeman en die heet Hall of Shame. We gaan weer even terug in de tijd. 1974 voor een nummer van Freddy Fender. Het werd in 1967 voor het eerst opgenomen door Dwayne D. En het liedje is ja, eigenlijk in ik weet niet hoeveel talen en verschillende versies opgenomen. Er schijnt zelfs een Vlaams en een Duitse versie te zijn, maar die van Freddy Fender vind ik toch de mooiste.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 Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar y está teardrop that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you and I'll be Freddy Fender en Before the Next Teardrops Fall. En nu gaan we weer naar bluegrass muziek. Deze dame wordt geïntroduceerd bij de Bands of Fame. En dat is de tegenhanger zeg maar, van de Amerikaanse Grand Ole Opry. Haar naam is Christy Cox en dit is Appalachian Blue. Zie hier bij de National Radio Show. Christy Cox en Appalachian Blue. En mocht je nou met ons in contact willen komen, kan dat natuurlijk altijd. We hebben een e-mailadres info.nashvilleradio.nl of kijk anders even op Facebook, Twitter of Instagram. Gaan we nu naar het Spotlight album en dat komt uit 1999 is het vijfde studioalbum van Toby Keith en heet How Do You Like Me Now. Je hoort achter elkaar het titelnummer en dat was dus How Do You Like Me Now en daarna You Shouldn't Kiss Me Like That. Dit is het Nashville Spotlight album. was always a crazy one Broke into the stadium and I wrote your number on the 50-yard line You were always a perfect one and a valedictorian So under your number I wrote come for a good time done and I played my guitar too loud. How do you like me now? How do you like me now? Now that I'm on my way, you still think I'm crazy. Standing here today, I couldn't make you love me, but I always dreamed about living in your radio. How do you like me now? Tennessee I heard that you made fun of me Never imagined I'd make it this far Then you married into money, girl Ain't it a cruel and funny world? He took your dreams and he tore them apart He never comes home and you're always alone And your kids hear you cry down the hall Alarm clock starts ringing, who could that be singing? baby, with your wake-up call. How do you like me now? How do you like me now? Now that I'm on my way, you still think I'm crazy, standing here today. I couldn't make you love me, but I always dreamed about living in your radio. How do you like me now? heeft toch lekker hoor, die muziek van Toby Keith. En het gaat gelukkig steeds beter met hem, dus hopelijk binnenkort nieuwe muziek. Maar in tweede uur hoor je natuurlijk ook nog twee nummers van dit Spotlight-album voorbij komen. Dus voldoende aandacht weer aan de muziek van deze meneer. We gaan nu verder met de nieuwste single van Pieter Nel. Ze staat binnenkort eh, staat op de podia met Deborah Parler samen. En als je daar wat meer informatie over wilt weten... ga je natuurlijk naar een van de websites van deze twee. Pieter Nel of Deborah Parler. Dit is dus de nieuwste single van Pieter Nel, zei ik dus net, Raised by Wolves. She's drawing a line in the sand, taking a line in her hands. She knows nothing can drag her down from this cloud, even when storms come around. You know she got this figure. van Pieter Nel en die heet Raised by Wolves. En van nieuw gaan we naar oud 1966 Dave Dudley en Seven Lonely Days.